Dit is door Almegens met het NOS-journaal. Opnieuw vertrekt een medewerker van de... Na een woordvoerder en twee medewerkers stapt ook campagneleider Patrick Stefanini op. Stefanini adviseerde Fillon eerder om te stoppen met de campagne... vanwege een onderzoek naar mogelijke fraude door het echtpaar Fillon. Maar omdat de presidentskandidaat dat advies negeerde... ziet Stefanini zich niet langer als de meest aangewezen persoon om de campagne te leiden. Met het leeglopen van zijn campagneteam wordt de druk op Fillon om op te stappen groter... Ook steeds meer republikeinse leden in het parlement zouden hem willen vervangen door de gematigder Alain Juppé. Die verloor in november nog ruim van Fillon. Bij een straatroof in het Oosterpark in Amsterdam is afgelopen avond een man zwaar gewond geraakt. Hij werd meerdere keren gestoken. Volgens de politie was de man niet meer aanspreekbaar toen hij werd gevonden en moest hij gereanimeerd worden. Onder politiebegeleiding is het slachtoffer naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het nu met hem gaat is niet bekend. Politie zoekt naar vier vermoedelijk lichtgetinte verdachten... die gezien zouden zijn in de omgeving van het Tropenmuseum in Amsterdam. Het kabinet wil niet dat de Turkse regering volgende week zaterdag in Nederland campagne komt voeren om stemmen te winnen voor een nieuwe grondwet. Minister Çavuşoğlu van Buitenlandse Zaken zou dan naar Rotterdam willen komen om Turkse Nederlanders aan te sporen ja te zeggen tegen de aangepaste grondwet. Volgens premier Rutte is de Nederlandse publieke ruimte niet de plek voor politieke campagnes van andere landen. De problemen met de Erasmusbrug in Rotterdam zijn voorbij. De brug kampte vrijdagavond met een technische storing... waardoor aan beide zijden de slagbomen niet meer werkten. Daardoor ontstonden flinke files. Een uur geleden waren de problemen verholpen. Het weer droog maar bewolkt.